Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De extra Mons Instituut heeft gekregen om het onderzoek op peil te brengen zijn alweer bijna op. De organisatie had 3 miljoen euro extra van het kabinet gekregen om externe deskundigen in te zetten. Maar minister Grapperhaus zegt dat het geld in mei op zal zijn. De minister waarschuwt dat politie en justitie scherper moeten kiezen wat ze onderzocht willen hebben... omdat door het geld en capaciteitsgebrek niet alles onderzocht kan worden. Een van de geldschieters van de Asuna-moskee in Den Haag lijkt banden te hebben met terrorisme. De financier is een liefdadigheidsinstelling in Kuwait... waarvan twee vestigingen op de Amerikaanse terrorisme lijst staan. De inlichtingendienst IVD heeft de gemeente Den Haag er vorig jaar voor gewaarschuwd. Dat bevestigen bronnen aan Nieuwsuur en NRC Handelsblad. Een mogelijke handlanger van de beruchte Mexicaanse drugsbaron El Chapo zit vast op Curaçao. Het is een Canadese Oekraïner die jarenlang cocaïne naar de VS zou hebben gesmokkeld. De Amerikanen hadden gevraagd om zijn arrestatie. Toen hij in januari vanuit Canada naar Curaçao vloog, werd hij bij aankomst gearresteerd. Curaçao heeft via Nederland een uitleveringsverdrag met de VS. Zijn advocaten proberen uitlevering te voorkomen. Volgens hen heeft hun cliënt het zwaar in de gevangenis op Curaçao. Archeologen hebben in Peru de resten gevonden van een, eh, een van de grootste kinderoffers die ooit zijn ontdekt. In het noordwesten van Peru zijn de skeletten opgegraven van meer dan 140 kinderen tussen de 5 en 14 jaar oud. Vermoedelijk komen ze uit rond 1450 en zijn ze geofferd door de Chimu. Dat zijn voorlopers van de Inca's. Mogelijk waren de kinderen een offer voor de goden vanwege het noodweer dat dat land toen teisterde. De resten lagen bij een duizenden jaren oude tempel.